de voorkant van een tijdschrift staat zij jong en mooi te zijn. Zonder rimpels of een facelift, nog geen water bij de wijn. Vaak te zien in de reclame, brengt zij spullen aan de man. Heet het ijzer wat die dame smeed nu zij nog smeden kan. Nog wel, nog wel zit zij prachtig in haar vel. Nog wel, nog wel, maar tijd gaat alle machtig snel. Als op het tijdschrift zal zij eens niet langer zijn. Rimpels winnen van de facelift, water overspoelt de wijn. zit zij prachtig in haar vel. Nog wel, nog wel, maar tijd is haar toch ooit te snel.